Toen botste een passagierstrein op een stilstaande goederentrein. Door het ongeluk lekte een explosieve stof uit de tankwagon. Het, lekt, het lek ontstond doordat de passagierstrein omhoog schoof tegen de ketel aan. Nieuwere treinen kennen een bufferzone. Daarom adviseert de onderzoeksraad om geen oude passagierstreinen meer in te zetten... op trajecten waar ook goederentreinen met giftige stoffen rijden. De arbeidsinspectie begint een onderzoek naar de ziektegevallen bij Dupont in Dordrecht. Bij het chemiebedrijf is jarenlang gewerkt met de giftige stof C8. Die stof werd gebruikt bij de productie van de anti-aanbaklaag Teflon. Medewerkers zeggen dat ze door het werken met C8 ziek zijn geworden. Uit eerder onderzoek door Dupont zelf is gebleken dat bij sommige mensen de bloedwaarden zorgwekkend zijn. De inspectie SZW gaat nu kijken of de regels in de fabriek zijn nageleefd. Ook wordt mogelijk het bloed van de betrokken medewerkers opnieuw onderzocht. Bijna de helft van de Nederlanders heeft vorig jaar zeker één keer vrijwilligerswerk gedaan. Mensen waren vooral actief bij een sportvereniging, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral hoger opgeleide mensen doen vrijwilligerswerk. Het aantal vrijwilligers is vrijwel gelijk aan de voorgaande jaren, zegt het CBS. Naast sportclubs waren vorig jaar ook scholen en jeugdwerk in trek bij vrijwilligers. Ze lieten politieke partijen links liggen, blijkt uit het jaaroverzicht. De Efteling heeft vorig jaar een record aantal bezoekers getrokken. Er kwamen bijna 4,7 miljoen bezoekers naar Brabantse attractiepark. Zo'n 300.000 meer dan in 2014. De stijging is volgens de Efteling vooral te danken aan de opening van een nieuwe achtbaan, Baron 1898. Het weer vandaag droog en zonnig. Trekken wel sluierwolken over.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 There's only 20 bucks And even if the DJ sucks It's time to turn this mother out pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark.